Levi van Eck met het NOS-journaal. Vanuit verschillende plaatsen in het land komen meldingen van wateroverlast door zware buien. Lokaal viel er in korte tijd veel regen. In Brunsum in Limburg stonden geparkeerde auto's tot diep in het water. Ook in Brabant en Overijssel kwamen meerdere straten en huizen blank te staan. De buien trekken nu naar het noorden weg. Ook in België was veel hinder door wateroverlast. Verschillende wegen liepen daar onder water en meerdere huizen hebben forse waterschade. De man die vannacht op de A12 bij Bennekom omkwam is een 20-jarige Nijmegenaar. Een andere man van 21 raakte zwaar gewond, ook hij komt uit Nijmegen. De twee waren uitgestapt na een verkeersongeluk. Daarna werden ze geraakt door een andere weggebruiker. Het aantal mensen dat vorige week na een bezoek aan een uitgaansgelegenheid in Enschede positief is getest op corona is opgelopen naar 165. Dat bevestigt de GGD na een bericht door Dagblad Tubantia. Er waren vorige week zaterdag naar schatting 600 mensen. Vrijdag werd al, werd al bekendgemaakt dat zeker 60 bezoekers van de discotheek corona hadden opgelopen. De GGD heeft iedereen opgeroepen zich te laten testen. Vorige week mochten nachtclubs na lange tijd weer open. Wie naar binnen wil moet een negatieve testuitslag of vaccinatiebewijs laten zien. De negende etappe van de Tour de France is gewonnen door Ben O'Connor. In de bergetappe kwam de Australiër na een lange ontsnapping... met grote voorsprong over de finish. Gele truidrager Pogachar werd zesde op ruim zes minuten... en hij behoudt daarmee de leiding in het algemeen klassement. O'Connor staat nu tweede en Oeran derde. Wilco Kelderman kwam vandaag als dertiende binnen... en staat in het klassement nu zevende. Het weer, buien met onweer en plaatselijk dus veel regen. De buien trekken naar het noorden weg... Vannacht is het een graad of 14. Morgen is het droog en dan schijnt af en toe de zon. En dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Er staat nog steeds file op de A1 Amersfoort Amsterdam... tussen Naarden en Muiden 6 kilometer. De verdraging is daar ongeveer een kwartier. Het komt door werkzaamheden op de A9 dit weekend.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 I heard it was the wrong things I get right. I'm blaming all the monsters in my mind. With stories Believers, let's raise a toast Enjoy the show, yeah, believe for the sun, but I'm scared of heights. So you and me go falling through the dark.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 If you wanna see the light, you need the dark. So live in the moment. We gotta hold on tight. Don't wanna let the rain put down our fights. It won't be easy, but we'll always keep the dream alive.